Liesel is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom liggen bij Hogerheide bieten op de weg na een ongeluk met een vrachtwagen. De politie is bezig met opruimingswerkzaamheden en verwacht dat die tot 6 uur morgenochtend duren. En tot die tijd is de weg bij Hogerheide afgesloten. De ANWB rijdt automobilisten aan om om te rijden via de A16. Op de A2 is een vrachtwagen door de middenberm geschoten tussen het knooppunt Empel en Kerkdriel. Daar zijn twee rijstroken dicht... En op de A17 bij Oud-Gastel is een automobilist om het leven gekomen nadat zijn auto van de weg raakte en tegen een boom belandde. De Van der Hoeven in Utrecht heeft een medewerkster op non-actief gezet na de ontsnapping van een tbs'er uit de kliniek. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van de vrouw bij de ontsnapping, zegt het ministerie van Justitie. De man ging er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor. Hij werd na een paar uur weer gepakt. TBS'ers die er vandoor gaan doen dit meestal tijdens hun verlof. Het is de afgelopen vijf jaar slechts één keer voorgekomen dat een tbs'er uit een kliniek ontsnapte. De voorzitter van D66 in Rotterdam, Jos Elbers, stapt per direct op. Tot september 2007 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland. Elbers wil voorkomen dat het imago van D66 schade oploopt. In Holland raakte de afgelopen maanden in opspraak... onder meer door fraude met diploma's en dubieus declaratiegedrag door bestuurders... De onderwijsinspectie onderzoekt dat en het onderzoeksrapport zal te zijner tijd ook in de Tweede Kamer aan de orde komen. D66 moet erover onafhankelijk kunnen oordelen, stelt Elbers. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan zegt hij tijdelijk zijn D66-lidmaatschap op... en stapt hij dus ook op als voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de partij. Het weer, het sneeuwt vooral nog in het zuiden. De komende uren wordt het overal droog. Temperatuur vannacht tussen min 2 en min 5. Overdag is het droog en dan blijft het vriezen.